Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Onderwijsminister Dennis Wiersma gaat door met gesprekken met mensen... die zich door hem onheus of intimiderend behandeld voelen. Hij laat het weten nadat vandaag twee nieuwe zaken aan het licht kwamen. Twee mensen maakten melding van mondelinge en fysieke intimidatie bij een symposium. Biersma wilde het met hen uitpraten. En de Telegraaf meldt ook dat hij boos werd op ambtenaren van de onderwijsinspectie. De inspectie zegt dat er vorig najaar pittige gesprekken over zijn geweest. Biersma zegt ook hier dat hij met hen praat. Hij belooft al een aantal keren beterschap. Een inzamelingsactie voor de vernielde glazen monumenten voor kankerpatiënten in Dronten... heeft al 85.000 euro opgebracht, dat meldt Omroep Flevoland. Het streefbedrag is 2 ton. De gemeente Dronten en de provincie doneren 15.000 euro. 65 van de 67 glazen panelen met daarop de namen van 20.000 overledenen zijn verbrijzeld. Er zijn nog geen aanhoudingen. In het centrum van Parijs is een monumentaal pand grotendeels verwoest, vermoedelijk door een gasexplosie. Franse media melden zeker 29 gewonden, van wie 7 ernstig. Hulpdiensten proberen te achterhalen of er nog mensen onder het puin liggen. Getuigen melden dat ze een gaslucht roken. De afgelopen dagen werd er gewerkt aan het gasnet. Het concert van rockband Ramstein, dat over twee weken in Groningen is... voldoet niet aan de opgestelde geluidsnormen van de gemeente. Om het concert toch door te laten gaan... heeft de gemeente een eenmalige ontheffing verleend om het geluidsniveau te verhogen. De uitzondering is gemaakt omdat Ramstein anders mogelijk naar een andere locatie was gegaan. Dat zegt een wethouder. Meerdere coalitiepartijen zijn er niet blij mee... omdat het geluid volgens hen nu veel harder gaat zijn. Het weer. Vannacht neemt de sluierbewolking vanuit het zuidoosten geleidelijk toe. Verder koelt het af naar een graad of 16.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party. Say I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.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 Whatever it is, the party's underway. So up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kind of this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it.